Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen... bij overstromingen en een aardverschuiving. Naar zeker 7 mensen wordt nog gezocht. Door zware regenval is een rivier buiten de oevers getreden in het westen van het eiland. Daardoor overstroomden verschillende bergdorpen. Door het noodweer kwamen modder, rotsen en bomen van een berg af. Ruim 80.000 mensen zijn gevlucht naar tijdelijke opvangplekken van de overheid. Het reddingswerk is moeilijk doordat wegen zijn geblokkeerd. Op verschillende plekken is de stroom uitgevallen. In de binnenstad van Leiden hebben zo'n 300 mensen meegedaan aan een protestmars. Die werd gehouden na verschillende zedenincidenten in de stad. Meerdere vrouwen werden recent lastiggevallen of aangerand. En eind vorige maand werd een vrouw verkracht. De burgemeester van Leiden liep ook mee met de protestmars. In 2019 werd Leiden al opgeschrikt door een aantal aanrandingen en verkrachtingen in de binnenstad. dat leidde tot angst en gevoel van onveiligheid onder vooral jonge vrouwen. In Voerendaal in Limburg zijn twee mensen met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De twee betrapten aan het begin van de nacht een indringer in huis en raakten zwaar gewond. De politie spreekt van een ernstig geweldsincident. Eén verdachte is gevlucht. De politie is een zoektocht begonnen naar diegene en heeft daarbij onder meer een helikopter ingezet. Wat er precies in de woning is gebeurd is nog onduidelijk. Acht kinderen en een volwassene zijn op Zanzibar overleden na het eten van zeeschildpad. Nog eens 78 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het vlees van zeeschildpadden wordt als delicatesse gezien op het eiland. Het eten daarvan is niet zonder risico. Soms leidt het tot een soort voedselvergiftiging. Het weer overwegend bewolkt, maar in het noorden af en toe zon. In het zuiden af en toe wat regen. Het wordt ongeveer 12 graden. Vanavond en komende nacht in het midden van het land kans op regen. Morgen een bewolkte en regenachtige dag bij ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Noord-Holland en die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Er is namelijk een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Diemen.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 So we in our team just to run the show. You never knew that we had such flows. Mystique making money, so we're making mad dough. If you never know better yet to know. So we in our team just to run the show.